Zit van der Linde met het NOS-journaal. Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Tour de France Femme gewonnen. Ook veroverde ze de gele trui. Enkele kilometers voor de finish ging ze in de aanval... en ontstond er een flink gat met achtervolgers. Tweede werd de Poolse Katarzyna anne Annemiek van Vleuten werd derde. De koninginnenrit van 90 kilometer in de Pyreneeën staat bekend als bijzonder zwaar. In het algemeen klassement heeft Vollering nu een voorsprong van 1 minuut 50 op Doma. In Thailand zijn zeker tien mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkopslag. Het gebeurde in een dorp in het zuiden van het land. Zo'n 100 huizen in de buurt van de opslag zijn beschadigd of verwoest. En minstens 118 mensen zijn gewond geraakt volgens de autoriteiten. Waarschijnlijk liggen er nog mensen onder het puin. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door werkzaamheden in de opslag. Bij het drukbezochte zomercarnaval op de Koolsingel in Rotterdam is vanmiddag geschoten. Volgens de politie raakte er niemand gewond en is de verdachte er vandoor gegaan. Volgens de politie werd er niet op de stoet geschoten, maar gebeurde het incident ietsje verderop. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld, maar de politie verwacht dat er mensen zijn die iets moeten hebben gehoord of gezien. Op meerdere wegen naar het zuiden van Europa is het vandaag erg druk. In Frankrijk stond er iets voor het middaguur bijna 1100 kilometer file volgens de ANWB. In Zwitserland liep de vertraging voor de Gotthardtunnel op tot meer dan twee uur. De Brennerpas werd enige tijd geblokkeerd door klimaatactivisten. Binnen een uur was dat voorbij. Volgens de politie waren er opstootjes tussen boze automobilisten en de activisten.